Ja, gezellige. Mooi nummer. En mooi stereo ook trouwens. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Het <laughs> gaat duren tot 12 uur. En ik hoop dat je erbij blijft. Want ik heb lekkere muziek voor je. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging met zijn blauwe microfoon de straat op. En de resultaten hoor je straks. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Met muziek van onder andere Chris Montez. fair. Een van de vele hits van Chris Montez, waarvan de meest bekende is The More I See You and Let's Dance. Maar dit was een kleine rit, maar net zo lekker natuurlijk. Loco Porti uit 1972. 72, hè? Ja. En Level 42 met Something About You. Straks over, nou zeg eens een kwartiertje, een reportage van eh, Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over welk bijgeloof heeft u? Heb je überhaupt een bijgeloof? Ja, ik wel. Eh, welke, dat ga ik je natuurlijk niet eh, vertellen. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. Dat hou ik even voor mezelf. Want anders ga we mee lastig vallen. Zou zomaar kunnen. Maar eh, de mensen op straat die vertellen het vrij uit. Je hoort het over een kwartiertje hier bij ZVL. beneath the silver moon. to give to you, got to give. De mannen van Simply Red, jawel. Fairground uit 1995. En natuurlijk Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry. Hey, heb je al onze agenda ontdekt op onze website? Jawel, die is er. Omroepzvl.nl, agenda. En wat zie je daar staan bijvoorbeeld? Eh, er is een foto-expositie aan de gang vandaag. En de Graaf tocht is bezig in Westdorpen. Er is nog Open Monumentendag. Een Mosselweekend in Sluis natuurlijk, ook dat. Uh, openingsconcert in Aardenburg. Een kinderworkshop op de 17e. Ja, er is gewoon ontzettend veel te doen. En je ontdekt het allemaal bij ons. Omroep ZVL, ga naar agenda en zie zelf wat er allemaal te doen is de komende tijd hier in Zeeuws-Vlaanderen. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me, you wanted to stay. congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. was een carnavalshit in 1974. Eh, Deze van eh, Paul McCartney samen met zijn Wings. Mrs. Vanderbilt past eigenlijk niet binnen de Nederlandstalige tradities. Maar ja, het was een feest en vuiven. Eh, volume 3 of 4 misschien wel. Ehm, verder hoorde je Cliff Richard en Congratulations. Natuurlijk hier bij ZVL. In het dagelijks leven kennen we allemaal het aarzelen bij een vertrek uit huis. Heb ik mijn sleutels wel? Of is het gas eigenlijk wel uit? Wat nu als u meer van dit soort zaken heeft? Een bepaald ritueel of een gewoonte om alles goed te laten verlopen? Welk bijgeloof heeft u dan eigenlijk? Nou ja, iedereen heeft dat wel een beetje. Hè? Jeroen van Gent vroeger naar op straat. En ja, zoals gebruikelijk, hier zijn uw antwoorden. Wat voor bijgeloof heeft u? Geen één. Geen één, dat weten we resolutie. Ja. <laughs> ik loop gewoon onder eh, ladder door. Ik ga gewoon een zwarte kat aaien, maakt mij helemaal geen ene reet uit. En, er gebeurt nooit iets? Nee. U, zoekt het toch niet op, hè? Nee hoor. Van die prette ogen terwijl u dat <laughs> vertelt. Nee hoor. Nee. Welk bijgeloof heeft u? Nee, dat heb ik niet. Geen bijgeloof? Nee. Welk bijgeloof heeft u? Welk bijgeloof? Uh, zwarte kat en onder een ladder. Vrijdag de 13e. Echt ja, toch? Dat heb ik. Ja. Dus, eh, en net vijf minuten geleden zei een mevrouw: Zwarte kat onder een ladder door. Ik doe het allemaal. Maar u niet? Ik niet ik bijgeloof? ik bijgeloof? Wat is een bijgeloof? Eh, dat je ergens in gelooft wat eh, iets eh, kan betekenen voor jou. Een uitkomst kan sturen. Of waar je in gelooft dat het dan beter komt. Ja. Het steuntje, zeg maar. Dat ik op mijn verjaardag een Nintendo-spelletje krijg. <laughs> Oh. Is, dat, is dat bijgeloof? Dat, nee, dat ligt wel heel erg voor in de mond, maar niet echt een bijgeloof hoor. Maar het is wel een wens van de gedachte volgens mij, als ik het zo. <laughs> nee, maar daar is ze nog te jong voor, denk ik. Ja, dat kan ze nog ik, ik, had het wel. Ik, eh, met jong, even kijken dat je bepaalde dingen doet voor je naar bed gaat, weet ik voor allemaal rituelen. Maar ja. Nou, ik heb wel dat ik ochtends gewoon eh, mijn oefeningetjes doe, zeg ik altijd. Gewoon eh, een beetje fit te blijven, ja, een beetje los te oh, komen. ja. Oké. Ja, dat vind ik wel heel lekker. Dat is een soort van bijgeloof, dan blijkt gezond. <laughs> dan nou, dat niet, maar dan begin ik de dag gewoon heel prettig. Dus dus dat, daar geloof ik in. Ja. En als ik dat niet doe, dan eh, is het eh, ook geen ramp natuurlijk. Maar ik vind het wel prettig om te doen. Ja, dan is het wel een soort van, ja, klopt, een echt ritueel. Ja. Ik begin met spelen. En dan gaat papa eten maken. Maar het kan ook een ritueeltje zijn. Hè? S ochtends bij het ontbijt per se drie eieren in plaats van twee, of noem maar wat. Of, kan heel veel zijn. Nou ja, bijgeloof is ook wel om positief een dag te starten. Of ook positief een dag te beëindigen. Om even terug te denken van joh, wat is er nou vandaag allemaal goed gegaan? Ah. Ja. Ja? Een stukje positiviteit. Dat is wat u doet? Ja. Aha, u, Loopt, ik, u stoorde u net misschien nu overpeinzingen dan? Dat u denkt... Dat u... <laughs> nou, ik heb net gewerkt, dus ik ga nu naar mijn auto en, uh, naar een vriendin. die heeft me uitgenodigd om een hapje te komen eten. Okay. En dan overdenk ik inderdaad mijn dag. Precies, Hoe was de dag? Ja, en toen ik. kwam u op mijn pad. Ja, ja. maar dat gaat toch goed komen verder toch? Ja, zeker wel, ja. Soms komt het niet goed. Soms komt er niks goed, dan gaat alles fout, alles tegelijk. Soms gaat alles niet goed. <laughs> ja, dat heb ik ook wel eens. En dan denkt u, waar zou het dan aan liggen? Wat heb ik fout gedaan? Of zo. Ja, of hoe, ja, hoe komt het? Hoe komt het in hemelsnaam? Ja. Waar zijn we mee bezig? Met z'n allen. Oh, in die zin? Ja, ja, dat denk ik ook wel. Oké, dan hebben we het over zeg maar de wereld of Nederland, Europa. Ja, de wereld. De flat, het huis. Ook? De, ah. de stad, ja. Maar ook de, de politiek, en onder een ladder, ja, onder een ladder kun je natuurlijk iets op je hoofd krijgen. Dat is wel heel reëel nou, eigenlijk. Ik, daar denk ik niet over na, want ik doe het gewoon maar niet. Eh, wat zou dat zijn? Wat zou er gebeuren als u het wel deed? Weet ik niet, want ik doe het niet. <laughs> doe, doe, ik doe het ook echt niet. Ik, ik steek de, de, de, straat over. En als ik zwarte kat over zie steken, dan vind ik dat altijd toch een beetje spannend. Ja. Ja. Zwarte kat, ja, dat brengt ook ongeluk. Ja, dat was het. Ja. Want ik vind het niet prettig. En vrijdag de 13e komt ook nog wel eens voor? Ja, komt voor. Dan ben ik altijd een beetje rustiger die dag. Dan blijft u thuis of valt Nee, nee, nee dat, kan niet. Dat niet? <laughs> Nee. nee, ik moet wel door blijven functioneren. Ja. Maar het is toch een gevoel in mijn lijf, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Maar ik heb er geen omschrijving voor. Niks van die dingetjes dat, die, die u moet doen voordat u in uw auto stapt, noem maar Nou, ik ben wel een beetje opruimerig, maar, hè, dus ik, ik hou gewoon van een beetje van structuur en uh, ik ruim alles netjes op. Maar niet dat dat nou echt een ritueel van mij is of zo. Nee. Als u niet opruimt, had het al als fout gaat? Nou, nee, dat, zo erg is het niet. Nee, zo erg is het niet. Niet een, een stiekem ritueeltje? Nee, nee. Nee? Nee, nee, Een echt geloof dan misschien? ook niet. Ook nee. niet? Nee, ik geloof, nee, nee, ik geloof nergens in, nee. Welk bijgeloof heeft u? Ja, ja, ja, ja, die ken ik wel. Ehm, we zitten allebei op wedstrijd zwemmen. Hey. En dan hebben we toch altijd wel een beetje het bijgeloof dat, denk ik, als ze een nieuw badpak kopen dat er in dezelfde kleur een nieuwe badbuts bij komt. Oh. En een beetje hetzelfde ritueeltje met, eh, met wat we van tevoren eten en zo. En tijdens de wedstrijd eten. Echt? Ja. En dan, en dan komt het goed, dan komen er ja, wat goede tijden uit? Dan komen er goede tijden uit, ja. Heel vaak wel. Dus tot nu toe gelukt? Ja. Dat is echt een bijgeloof. <laughs> ja, klopt. Het werkt. <laughs> ja. Ja. Dan moet ik aan jou vragen. Vind je het erg als ik dat vraag? Werkt dat bijgeloof dan een beetje? Ja. Ja? Ja. Law of, the law of attraction. Oh, dat als je zeg maar fout doet, dat een fout blijft gaan. Ja, of andersom. Als je ervan overtuigd bent dat je dit kan, dan kan je het. Ja. Pippi Lankhuis effect. Ja, ja, ja, ja. ja. zoiets. meteen waar het over heeft. Ja, ja ik probeer het soms. Ja, ik probeer het soms al. Ja. Oké. En soms heeft het ook wel effect. Maakt me in elk geval een stuk blijer. Past u dat zelf bewust toe? Dan? Ja, ik ben eh, mijn ijsje niet aan het laten smelten. Ja, <laughs> dat, tegelijkertijd ook tijdens het interview. Dat is waar, dat is waar. Dat is waar. En dat lukt heel goed. Dank voor de antwoorden. Dank voor de antwoorden. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people in everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. singing like you never sung before. Let it fill the air. Tell people everywhere we the people here don't want war. Seven hundred million, are you listening? Most of what you read, most of what you read. So let us build them shells so they might fight among themselves and leave us be who those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. het heerlijk hier met jou. Hey Suzie, de bui is over, kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boog met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Ik liep hand in hand met Suzie, op een meer dan mooie dag. Toen ik plots in de verte een onweer komen zag. We vonden een oude boerderij met een kleine vervallen schuur. Ik zei van een dag stilletjes, ik hoop dat de bui nog even duurt. Hey Suzie, de bui is over, kijk de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven, ik vind het heerlijk hier met jou. Hey Suzie, de bui is over, kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boot met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. misschien voorbij, maar de dag nog niet, dus kom. We blijven gewoon hier zitten, tot het volgende onweer komt. Wat is er mooier in de wereld, dan de regen en de kou? De liefde en een oude stuur om in te schuilen met jou. Hey suzie de bij is over, kijk de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven vind het heerlijk hier met jou. Hey Suzie de buis is over. Kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boog met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Hey Suzy, die buis misschien voorbij, maar de dag nog niet dus kom. We blijven gewoon hier zitten tot het volgende onweer komt. Wat is er mooier in de wereld dan de regen en de kou? De liefde en een oude stuur om in te schuilen met jou. Hey Suzie, de bui is over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven. Ik vind het heerlijk hier met jou. Hey Suzie, de bui is over, kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boog met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Want die boog met duizend kleuren ja, toch hartstikke gezellig op deze zondagmorgen. Ja, <laughs> natuurlijk. Henk Wijngaard en Hey Suzy natuurlijk. En verder Tim Hardin, speciaal voor Jeroen van Gent... met Simple Song of Freedom. Och, het loopt dan weer tegen kwart voor twaalf. Wat gaat de tijd snel, jongens. Och, och, och. Straks om eh, twaalf uur trouwens, ehm, kan ik je alvast melden... is ons verzoekplatenprogramma weer op de zender, zal ik maar zeggen. En je kunt nu al je plaatjes aanvragen via omroep ZVL zvl.nl. Omroep zvl.nl. Daar heb je een formuliertje. En als je daar wat invult, dan gaan ze zo meteen na 12 uur hun best voor jou doen. this feeling I can share. It's a shame. wat eh, draai je nu weer, Blokhuizen? Wat is dit nu weer voor lawaai? Ja, lawaai van Matchbox. Best Best The Diddle It, natuurlijk, hier in de show. En Jamai in Step Right Up, natuurlijk. Zo'n beetje 10 minuten voor 12. Eh, ja, zo meteen de deur weer uit ga weer even over de kermis lopen. Kijken wat er te doen valt. Bij daglicht is het eigenlijk nooit zo echt leuk, vind ik persoonlijk. Maar dan zie je de ouders met de kinderen. Dat geeft toch weer een aparte dynamiek natuurlijk op zo'n eh, kermis. Maar het leukste is natuurlijk s'avonds. Met al die lichtjes en die enorme rotherrie. Een van de vele hits van Sister Sledge, I Love Somebody. Maar een van de onbekendere hits natuurlijk hier in de show. Want ja, je kunt wel altijd de grootste hits draaien, maar deze zijn net zo leuk. Ik bedoel dan ook die eh, tweede of derde hit. Maar dit is volgens mij de negende of tiende uit 1980. Verder hoorde Sam Jam met een gek soort stereo en de Pharaohs samen in Woolly Bully uit... de. Eh, 1965, 100 jaar geleden ongeveer. Hè? Eh, hoewel ik niet goed kan tellen, dat blijkt nu wel. Ehm, de show zit erop het is voorbij, helaas, pindakaas. Uh, volgende week eh, is er weer een show. Ga ik weer lekker plaatjes voor je draaien rond een uur of 10 tot 12 uur. Eerst een paar eh, lekkere easy listening nummers. En daarna zullen we het tempo wel weer een beetje opkrikken. Ik wens je nog een hele mooie dag. Zometeen zoekplaatjes. En nou ja, de rest van de dag ook gewoon heerlijke muziek hier bij ZVL. Tot besluit van de show. Een groep die heel erg in het nieuws is de laatste tijd. Maar we hebben een mooie oude van ze opgegraven. Wonderwall. Ik wens je nog een mooie dag. Blijf bij ons dus nogmaals. En wat mij betreft tot volgende week.